Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oppositiepartijen zijn bijzonder kritisch over minister Opstelten... nu duidelijk is dat zijn departement in 2001 toch 4,7 miljoen gulden heeft betaald... aan drugscrimineel Kees H. Eerder zei opstelte dat het om veel minder geld ging en dat de bewijsstukken van de schikking zoek waren. Maar vandaag maakte het ministerie bekend dat er toch een digitaal afschrift is gevonden. De SP zegt dat opstelte heel wat uit te leggen heeft. D66 noemt de situatie buitengewoon ernstig. De ChristenUnie rekent het opstelte zwaar aan dat hij de Kamer vroeg om hem te vertrouwen toen hij zei dat het om hooguit 2 miljoen euro ging. En het Kamerlid Bontes heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd. Ouders van honderden kinderen met een ernstige meervoudige beperking zijn bang dat hun kind binnenkort thuis zit. Hun scholen kunnen de extra zorg in de klas niet blijven voorschieten, hebben ze aan de ouders laten weten. Het geld voor passend onderwijs wordt tegenwoordig anders verdeeld, deels via de scholen en deels via de ouders. Er is veel onduidelijkheid over de hoogte van de budgetten. Daardoor zijn er problemen met de financiering van het onderwijs voor 6000 kinderen met een meervoudige beperking. Strijders van Islamitische staten in Libië houden negen buitenlanders gegijzeld na een aanval op een olieveld. Het gaat om een Oostenrijker, een Tsjech en zeven niet-Europeanen, zegt de Oostenrijkse regering. Ze werkten op een olieveld in het midden van Libië, dat vrijdag werd aangevallen. Acht bewakers werden bij die aanval onthoofd. De ministers Koenders en Hennis hebben in Afghanistan de Nederlanders bezocht... die meedoen aan de nieuwe NAVO-missie. De ongeveer 100 Nederlandse militairen geven advies aan de Afghaanse politie en het leger. Aan de missie doen 28 landen mee. Duitsland heeft de leiding. Het weer, vannacht lichte regen, minimaal rond 7 graden. Morgen wordt het weer droog met af en toe zon, maar in het zuiden veel bewolking. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.